uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De foto van kroongetuige Nabil B. is niet één keer, maar in totaal vier keer op plekken beland... waar de foto niet had moeten komen. Dat meldt het AD. De kroongetuige zit in een getuigenbeschermingsprogramma... na zijn verklaringen over de voortvluchtige drugscrimineel Ridouan T. Onlangs werd bekend dat het OM per ongeluk de foto van de beschermde kroongetuige had verspreid... onder verdachten tegen wie hij heeft verklaard. Nu blijkt dat die foto nog vaker is gedeeld. Eerder werd de broer van Nabil B. doodgeschoten, waarschijnlijk als vergelding. Sindsdien zit zijn familie ondergedoken. In Apeldoorn is vandaag stilgestaan bij de aanslag op Koninginnedag vandaag tien jaar geleden. In 2009 reed Karsté met zijn auto in het publiek. Zeven toeschouwers kwamen daarbij om. Tientallen raakten gewond. Vanmiddag was er een besloten bijeenkomst voor nabestaanden, slachtoffers en familieleden. Ook prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven waren daarbij. Daarna was er in de grote kerk een openbare herdenking... waar mensen een kaarsje konden aansteken en bloemen konden neerleggen. In Caracas, de hoofdstad van Venezuela, is het bij een militaire basis... tot een confrontatie gekomen tussen demonstranten en de Nationale Garde. De oppositieleider en zelfverklaard interim-president Guaido... probeert president Maduro te verdrijven. Die wordt gesteund door de Nationale Garde. Een militair voertuig reed in op betogers. Ook zijn traangas en een waterkanon ingezet. De situatie is onduidelijk in Venezuela. De overheid probeert sociale media te blokkeren... waardoor het lastig is om informatie te verzamelen. En duizenden kippen zijn vanmiddag omgekomen... bij een grote uitslaande brand in Renswouden. In de schuur werden zo'n 16.000 kippen gehouden. Er was veel reuk, rook, het vuur is inmiddels onder controle. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakten geen mensen gewond. En dan het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Vooral in het zuiden kunnen mistbanken ontstaan. Morgen start opnieuw grijs. Later breekt overal de zon door. Het blijft droog en het wordt 13 tot 18 graden.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 so shy. getting bigger. Six if not. On baseline, Martina Nanny's coming. On baseline, zip no. On baseline, I'll see it no. On baseline, Martina Nev. Nev. Uh, okay. She get married. Here I am. She should get married. Here I am married.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 internet. www.zfmzandvoort.nl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 离开。